Daarnaast wil GroenLinks dat het gebruik van ecstasy wordt ontmoedigd... en dat er voorlichting komt over de risico's. Het plan krijgt steun van burgemeester De Pla van Breda. Volgens hem is het naïef om te denken dat ecstasy verdwijnt als je het criminaliseert. Matthijs van der Ligt is uitgeroepen tot het grootste voetbaltalent van Europa. De 19-jarige verdediger van Ajax heeft de prestigieuze Golden Boy Award gewonnen. Dat is de verkiezing van de Italiaanse krant Tutto Sport voor de beste speler onder 21. De Ligt is na Rafael van der Vaart in 2003 de tweede Nederlander die de prijs wint. De douane in Cambodja heeft meer dan 3200 kilo olifantslagtanden in beslag genomen. Ze werden gisteren ontdekt in een container in de haven van Phnom Penh. De meer dan duizend slagtanden zaten verstopt tussen een lading marmer uit Mozambique. Cambodja is een belangrijke doorvoerhaven van illegaal ivoor uit Afrika geworden... sinds de autoriteiten in Thailand de strijd tegen de smokkelaars heeft opgevoerd. In de Amerikaanse staat West Virginia is een verlanglijstje voor de kerstman opgedoken... dat ruim 100 jaar geleden werd geschreven. Paige Woodward schreef het in 1912, ze was toen acht. Ze vroeg aan de kerstman cadeaus voor het hele gezin. Kousen, een pop, snoep, nootjes, een luchtbuks en een hoed voor papa. Het lijstje belandde achter de schoorsteenmantel... en kwam pas onlangs bij een verbouwing boven water. Nu ligt het in een museum. Het meisje Paige overleed in 1951.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 Er staan nog 24 eh, files in Noord-Holland op de A1 naar Amsterdam. Nog een half uur vertraging tussen Amersfoort-West en naar de vesting 14 kilometer file. A27 Utrecht-Almere tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes 11 kilometer daardoor. En 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht. De andere kant op dus. Tussen Almere Haven en Hilversum staat 9 kilometer.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 ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De Watertoren. Just to hear that sleigh bell ring, ting ting ting,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 6.9. Dit is ZFM.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 okay. People tell me to medicate. Fill my blood. they can be so long. You remind me of a time when things weren't so complicated. All I need is to see your face. 似浓。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 gave you my heart, and I tried to make you happy. And you gave me nothing. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het.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 So that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier.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 told me one day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 one day at a time. en stuur je allemaal fijne dagen en...